Meneer Rutte, gaat uw kabinet morgen vallen? Ik heb gisteren ook gezegd, daar ga ik niet over praten eh, met de media. Dat gaat simpelweg doen omdat ik voorzitter van de Mistera ben ik het correct vind dat we die discussie echt eerst eh, intern voeren. Die discussie gaat over de toeslagenaffaire. De overheid beschuldigde ouders onterecht van fraude en liet ze soms tienduizenden euro's terugbetalen. Sommige ouders kwamen in de schulden terecht, raakten hun huis of baan kwijt en relaties overleefden het niet. Het eiland Sulawesi in Indonesië is getroffen door een zware aardbeving. Minstens drie mensen hebben dat niet overleefd. Duizenden inwoners zijn in het hols van de nacht gevlucht. Door de beving ontstonden aardverschuivingen. Veel gebouwen zijn ingestort, mensen zitten vast onder het puin. De politie heeft gisteravond bijna 70 coronaboetes uitgedeeld in Leinden in Noord-Holland. Agenten vielen een loods binnen waar filmopnames aan de gang waren. Alle mensen die binnen waren zijn bekeurd. Ajaxide hoefde gisteravond niet lang na te denken over de man of the match in de wedstrijd tegen Twente. Het werd 3-1 en twee van die goals werden in de slotminuten gemaakt door invaller Klaas-Jan Huntelaar. Het is weer Huntelaar. Klaas-Jan Huntelaar met de 1-3. Hij maakt er twee. Hij maakt er twee. Uitgerekend op de dag dat naar buiten komt dat zijn oude club, Schalke 04, hem terug wil. Ja, nou moeten we kijken hoe en wat, eh, eh, wel of niet. Maar het is, klopt dat als ik zeg dat het een gevoelskwestie is? Daar gaat het Tuurlijk is het een gevoelskwestie. Maar, Ajax is ook een gevoelskwestie. Ja. Het is eh, <clears throat> alsof je moet kiezen tussen, tussen twee kinderen. Zeg maar. En er waren nog meer wedstrijden. Heerenveen speelde 1-1 tegen RKC. Groningen-Willem 2 werd 3-2. Het weer wordt een bewolkte dag. In het noorden kan wat natte sneeuw vallen. Het is ook koud, 1 of 2 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Give me something to I'm going crazy, never lazy. Our life is wonderful. With coffee, two sugars, the and beautiful. I'm still single, but I feel I can't believe Rich really married that bitch. And I'm with the elixir, but sweet I remain in this crazy the world is where I spend most days.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet praat over de mogelijke politieke gevolgen van de affaire met de kinderopvangtoeslag. En er wordt rekening mee gehouden dat het hele kabinet aftreedt. Gisteren stapte PvdA-leider Ascher op vanwege de affaire. Vanwege de coronacrisis betalen grote Nederlandse winkelketens minder of helemaal geen huur. De FD noemt als voorbeelden Blokker, Vibra en schoenenketen Omoda. Lingerieketen Hunkenmuller is helemaal gestopt met het betalen van huur. In Leinden bij Schiphol is een einde gemaakt aan een bijeenkomst in een loods. Volgens de marechaussee was daar een filmopname.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 My lady. here in the bed. No lights won't turn it off. Won't let me sleep just yet. I know, I know. It's right here in the shower. Why do I want to get off? Don't wanna leave just yet.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 op 106.9 CFFM If I walk down this hallway tonight It's too quiet, so I head through the dark Blaze across No. heart is tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I, what if I trip? What if I? was 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, lifting me up, lifting me up. They tear me down, tear me down. Yeah, I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go Cause unforgiveness keeps them in control.